uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zeeland zoekt een duiker in het wrak van een gezonken binnenvaartschip... naar een vermist bemanningslid. Het schip dat beladen was met zand maakte vanmiddag water... in de monding van de haven bij Vlissingen en zonk. Eén opvarende werd gered. De hele dag is gezocht naar zijn collega. Pas bij laagwater was het voor de duiker mogelijk... om af te dalen naar het scheepswrak. Voor de reddingsactie is het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd. In Venezuela is het in de hoofdstad Caracas tot een botsing gekomen... tussen aanhangers van oppositieleider Guaido en de oproerpolitie. De demonstratie houdt ook verband met de grote stroomstoring van de afgelopen dagen... die volgens de oppositie het gevolg is van corruptie. Volgens de oppositie zijn door de stroomstoring 79 mensen gestorven. De regering Maduro zegt dat de VS erachter zit. De Amerikanen zouden met een cyberaanval het elektriciteitsnetwerk hebben platgelegd, zegt hij de slachtoffers van de aanslagen in Brussel drie jaar geleden... zeggen nauwelijks hulp te krijgen van de Belgische overheid. Ze willen vergoedingen van hun verzekering en van de Belgische staat... maar lopen vast in de bureaucratie. Twee jaar geleden adviseerde een onderzoekscommissie van het Belgische parlement... daarom al om één centraal informatiepunt in te stellen... maar dat is nog niet van de grond gekomen. PSV heeft thuis met 2-0 gewonnen van NAC Breda... De Eindhovenaren kwamen al na vijf minuten op voorsprong door een doelpunt van Luc de Jong. Die was in de tweede helft ook verantwoordelijk voor het tweede doelpunt. PSV staat nu acht punten voor op Ajax, maar dat moet nog twee wedstrijden inhalen. De wedstrijd VVV Venlo tegen Excelsior eindigde in 1-0. ADO Den Haag verloor thuis met 2-3 van Heerenveen en Willem II Graafschap eindigde in 3-2. Het weer, blijft vrijwel overal droog en de wind neemt af. Morgen gaat het regenen, met s'avonds in het noordoosten ook kans op natte sneeuw.